ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws als je vaak een streekbus of regionale trein pakt... want de stakingen zijn voorlopig voorbij. De afgelopen tijd legden een hoop buschauffeurs en conducteurs hun werk neer... voor meer salaris en minder werkdruk. En daar is naar geluisterd. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe CAO. Chauffeurs, machinisten en andere medewerkers krijgen extra pauzes... 15% meer loon en een extraatje van 1000 euro. Een automobilist krijgt een half jaar cel voor het aanrijden van twee vrouwen. Eind 2020 knalde hij tegen ze aan in het Utrechtse dorp Hei en Boeikoop. Een van de vrouwen raakte hierdoor bijna helemaal verlamd. De bestuurder zat vlak hiervoor op zijn telefoon en reed te hard. Naast de celstraf moet hij bijna drie ton betalen aan het slachtoffer dat nooit meer kan lopen. De KNVB is klaar met het geweld tijdens voetbalwedstrijden en komt met strengere regels. Voortaan wordt een wedstrijd meteen afgeblazen als spelers worden bekogeld met dingen vanuit het publiek. Het lijkt de politie sowieso een goed idee als er minder supporters in het stadion zijn, zei de politiechef gisteravond bij Op1. Ik denk dat je er naartoe zult moeten gaan dat, dat je bepaalde vakken vrij moet houden. Want laat ik erbij zeggen, als je veiligheidsorganisatie niet in staat is om de veiligheid te garanderen in dat stadion, dan zul je ook iets moeten doen aan het aantal supporters. De regels komen nadat Ajaxiet Davy Klaassen gewond raakte... tijdens de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Hij kreeg een aansteker tegen zijn hoofd. En Pasen moet nog beginnen, maar in het Zeeuwse Vlissingen is de paashaas al druk bezig geweest. Goedemiddag, jonge dames. De paashaas. En dat is voor u. Ook vrolijke paasdagen. Frank verzamelde 200 kilo chocolade-eieren... en deelt ze uit aan dementerende ouderen, vertelt hij bij Hart van Nederland. Ik moet iets doen eh, om ze maar een glimlach op het gezicht te krijgen. Eh. En het, ik zeg al, het is niet voor mij, het is voor die mensen... en voor de, de verzorgers natuurlijk. Eh. En misschien dat ik hier over een paar jaar zelf zit. Krijg je nog het weer? In het noorden zijn er later vandaag wat opklaringen...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 Personeel krijgt stapsgewijs 15% meer loon en ook komen er extra pauzes. Ruim drie weken na de provinciale verkiezingen speelt winnaar BBB overal een hoofdrol in de formatie. In Friesland en Zeeland worden al inhoudelijke formatiebesprekingen gevoerd... en in vijf andere provincies ligt een advies voor een coalitie met BBB. De eerste avond van het festival Paaspop in Schijndel is voor sommigen uitgelopen op een teleurstelling. Bezoekers klaagden over de bereikbaarheid. Ze stonden volgens het Brabants Dagblad uren in de file voor een drassig parkeerterrein. Het weer, grijs, soms regen en het wordt vandaag een graad of 10.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 But in my real world, melodies In the ideal world we can start again for the guilty ones are caught. And will you spare our thought? for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose.